en een voorspoedige start. Dit is Ewout de Jong met het NOS over een voorstel van Frankrijk... om toezicht te gaan houden op de evacuatie van Oost-Aleppo. Na de herovering door het Syrische regeringsleger werd afgesproken dat burgers en rebellen de stad uit mochten. Maar de evacuatie verloopt uiterst moeizaam. De partijen beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren. Duizenden mensen wachten nog altijd tot ze weg kunnen. Het is niet bekend wat Rusland vindt van het Franse plan om de VN toezicht te laten houden op de evacuatie van Oost-Aleppo. Rusland is bondgenoot van president Assad en heeft al zes eerdere resoluties over Syrië geblokkeerd. In Venezuela is het biljet van 100 bolivar weer geldig. President Maduro nam het biljet afgelopen week uit de roulatie, onder meer omdat het bijna niets waard is. Daardoor ontstond een acuut tekort aan bankbiljetten, omdat nieuwe biljetten en munten niet kwamen. Veel Venezolanen konden geen eten meer kopen. Er braken protesten uit en winkels werden geplunderd. Er viel zeker één dode. Het biljet van 100 bolivar is nu tot begin januari geldig. Daarna moeten er nieuwe biljetten en munten zijn. De Amerikaan die vorig jaar zomer in de staat South Carolina negen zwarte kerkgangers doodschoot, zal zich niet beroepen op ontoerekeningsvatbaarheid om de doodstraf te ontlopen. Dat schrijft Dylan Roof aan de federale rechtbank. De 22-jarige Roof zei meteen na de schietpartij dat hij een hekel heeft aan zwarte mensen en dat hij een rassenoorlog wilde ontketenen. Deze week bepaalde een federale jury dat hij schuldig is aan 33 aanklachten. Over twee weken begint het tweede deel van het proces waarin de strafmaat wordt bepaald. De aanklager heeft al aangekondigd dat hij de doodstraf zal eisen. Het weer bewolkt met plaatselijk wat lichte motregen en minima rond 4 graden. Vanochtend in het oosten of zuidoosten nog wat motregen. Daarna droog, maar het blijft grijs bij een graad of 7.